dream. Pick up the bag, get in the limousine. Soon we'll be away from here. Step on the Dus gaan begint het nieuws eraan te komen. En je hoort all this of World War II. En ik zeg Rustig. The end. Die end. En voor ons is ook het einde. Volgende week zijn we er weer. Tussen 2 en 4. Nou, de volgende week dan maar. Hè? Ja. Wat zei je, Ruud? Ik zei, laat maar lekker draaien. Ja hoor, doen we ook. Wees maar niet bang. slag bij de politie. Maar later startte de Rijksrecherche en het OM alsnog een onderzoek dat uitmondde in vervolging. Opnieuw heeft zich een pensioenfonds gemeld dat in moeilijkheden zit. Dat is het fonds van maritiem dienstverlener Smit, tegenwoordig eigendom van baggeraar Boskalis. De dekkingsgraad van Smit is 86,6 procent. Dat moet 105 procent zijn. Van de 14 fondsen op de probleemlijst van de Nederlandse Bank zijn er nu 11 bekend. Zij moeten mogelijk de pensioenen verlagen om hun dekkingsgraad te verbeteren. SP-leider Roemer pleit nog eens voor een kabinet van zijn partij met PvdA, CDA en GroenLinks. Hij noemt het opmerkelijk dat zo'n coalitie niet is onderzocht. Volgens hem delen de vier partijen veel waarde en kan zo'n kabinet in beide kamers rekenen op steun van een meerderheid. Dat geldt niet voor een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Volgens Roemer kan een centrum-linkse regering ook rekenen op een betere relatie met de vakbeweging dan een rechtsminderheidskabinet. Minister Huizinga betaalt haar vlucht vanaf haar vakantieadres in Italië zelf. Vanochtend werd bekend dat ze vorige week met een privévliegtuig naar Den Haag is gevlogen... voor kabinetsoverleg over de begroting van Vrom. De reis kostte bijna 12.000 euro. Eerst was het de bedoeling dat het Rijk zou betalen, maar Huizinga betreurt de beeldvorming die is ontstaan en betaalt de rekening daarom zelf. Volgens haar stond het overleg oorspronkelijk gepland na haar vakantie, maar werd het vervroegd.